Freddy van met het NOS-journaal. De vereniging UIS vindt dat het akkoord over de hypotheekrentaftrek de doorstroming op de woningmarkt afremt. Dat is doordat de aftrek alleen wordt beperkt voor starters en verhuizers. Zij betalen de rekening in de vorm van hogere hypotheeklasten. De vereniging vindt het verder een bezwaar dat op termijn bij nieuwe hypotheken de kosten koper niet meer mogen worden betaald uit de hypotheek, als die daardoor hoger wordt dan de waarde van de woning. Positief noemt Eigen Huis dat huishoudens door aflossen op termijn minder kwetsbaar zijn voor tegenvallers. Eigen Huis zal voor de verkiezingen een eigen plan presenteren voor de woningmarkt. Viroloog Fouché van het Erasmus Medisch Centrum mag een artikel over het vogelgriepvirus H5N1 toch publiceren. Uit zijn onderzoek blijkt dat er een variant is die zeer waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Er was verzet tegen de publicatie omdat de proeven in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Fouché heeft daarom een exportvergunning aangevraagd en die gekregen. Het artikel kan nu verschijnen in het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift Science. Onder de PvdA-kiezers is ruime steun voor het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren gesloten. Het blijkt uit een onderzoek van tv-programma 1 Vandaag. Hoewel de PvdA niet bij de totstandkoming van het akkoord was betrokken, staat 65% van de PvdA-kiezers erachter. Bijna de helft van die kiezers vindt dat het geen goede keus van partijleider Samson was om niet mee te doen aan de onderhandelingen over het akkoord. 40% vindt dat wel goed. Van alle kiezers staat 69% achter het akkoord. In een peiling van vandaag van Maurice de Hond levert de PvdA vijf zetels in. De partij zou op 19 komen. De Hond peilt verder een verlies van twee zetels voor de VVD, die zou dalen naar 31. Ook de PVV zou twee zetels inleveren. Het weer... Vanavond en morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Zondag ook regenachtig. Koninginnedag grotendeels droog. Ook met wat zon en het kan een graad of 20 worden.